Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De gaskraan in Groningen gaat gewoon dicht. Ook nu de gasprijzen acht keer zo hoog zijn als een jaar geleden, worden er geen nieuwe gasvelden leeggepompt om de prijzen te drukken. Dat de missionair minister Ollongren. We hebben afgesproken als er een extreme winter is waardoor we door de voorraden heen gaan... dan is het een optie om nog deels eh, gas daar te winnen. Eh, we houden ons gewoon aan die afspraak eh, en we moeten het gewoon oplossen. Niet voor een prijsstijging? Niet voor een prijsstijging. Volgens het kabinet is iedereen verrast door de enorme stijging. In Afghanistan is een aanslag gepleegd op een moskee. Volgens hulpverleners zijn er ongeveer 100 doden gevallen... Het was erg druk in de moskee voor het vrijdagmiddaggebed. Het is onduidelijk wie er achter de bomexplosie zit. Afgelopen weken pleegde IS meerdere aanslagen in Afghanistan. In een auto langs de A1 is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt dat het gaat om een misdrijf. De vrouw van 34 komt uit Heerlen en was al ruim een week vermist. Ze lag in een witte Volkswagen bij een Van der Valk hotel in Emnes. Het rechterraam was helemaal aan diggelen. Tijd voor muziek. Komt ie aan. En als dit nou voor jou klinkt als muziek in de oren, dan moet je naar Zwolle. Daar worden 600 accordeons geveld zijn alle accordeons uit een museum in Malden. Dat heeft de coronapandemie niet overleefd. En ook in de verkoop een accordeon van 1,80 meter hoog. Het is eh, een van de grootste ter wereld. Staat ook in eh, Wikipedia als je gaat eh, klikken naar viers. Maar dit is dus heel zeldzaam. Kom Wat die waard is, 15, 15, 20. De bieden bepaalt dat. Ik weet het niet. We zien het dinsdag. Waarschijnlijk gaan de meeste instrumenten de grens over. In Duitsland, Italië en Amerika vinden ze het accordeon interessanter. Heb ik het weer nog. De zon komt op steeds meer plekken door. Het is zo'n 17 graden. In het zuiden en westen blijft het mistig. Dit weekend meer van hetzelfde. Mistige ochtenden, zonnige middagen en net zo warm. ZFM, verkeersupdate.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 Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi chiamiamo a vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen maar. René Gap. Zing het voor ze. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de rasjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon dat ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een maat geef kan ik zeggen dat ik heb geleefd Het is altijd de feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase René plankt die merrie door de week Je wil niet weten wat hij in het weekend race Smokkel spannen een blazer Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijd daar hard, wel eens een bon gepakt Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt Duik in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, grap Ik heb die bon ton Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle op je vleesje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op mijn kon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt.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 You've been a soldier But better days are coming Better days are coming for you mm. So when the night feels like forever mm, I remember what you said to me I know you've been hurt promise won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. us won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together.